Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Burgemeester Halsema zegt dat ze er vorige week alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het uit de hand liep. Wij zijn er echt diep van overtuigd dat wij alle voorbereidingen hebben getroffen die noodzakelijk waren. Dat wij voldoende politie in de stad aanwezig hadden. Dat, wij, dat het beheersbaar was eigenlijk tot de hit and run. En de hit and run, dat is, en dat wordt ook in politiekringen lokaal en landelijk erkend, een fenomeen waar de politie zich opnieuw toe moet verhouden. Die hit and run acties. Daarmee doelt ze op daders die in korte tijd op een scooter aankomen rijden... om iemand aan te vallen en vervolgens binnen no time weer te verdwijnen. Volgens haar kan de politie daar nog te weinig tegen doen. De hoogste kerkleider in Engeland stapt op. Aartsbisschop Justin Welby, de leider van de Anglikaanse kerk... was al meer dan tien jaar op de hoogte van een misbruiksschandaal binnen die kerk... maar ging niet naar de politie. Dat misbruik werd gepleegd door een inmiddels overleden vrijwilliger. Hij misbruikte 50 jaar lang mannen en jongens tijdens christelijke zomerkampen. Welby hield dat onder de pet en kreeg daar de laatste dagen zoveel kritiek over dat hij ontslag heeft genomen. En het is een nachtmerrie van veel mensen. Er is zelfs een Nederlandse horrorklassieker over gemaakt. Vastzitten in een lift. De brandweer in Brabant heeft het er zo druk mee dat er daar een onderzoek komt naar waarom het zo vaak gebeurt. Nicole uit Bokstel overkwam het ook. Krijgen ze me hier nog uit, dacht ze. Ja, op een gegeven moment ben je wel een beetje aan het denken van... oh, als we hier een nachtje moeten gaan slapen. Gelukkig had ze een telefoon bij zich en was ze samen met een vriendin. Na anderhalf uur werden ze bevrijd. Je hoorde dus ze ook echt bezig boven met allerlei gereedschap. Ja, dan begin je toch op een gegeven moment al te denken van... oké, dit is wel serieus. Ja, dus eh, toen vond ik het toch wel een beetje spannend. Het aantal liftincidenten in Brabant zit al tijden in de lift. Deze maand is het al 30 keer gebeurd. Afgelopen nacht nog ging er een lift vast in Helmond. Het weer, nog steeds vrij veel zon, vooral in het midden en westen. Vanavond en vannacht trekt het dicht en het wordt niet kouder dan een graad of 6. Kijken we naar morgen, dan een grijze dag met in het oosten van het land een spatje motregen. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan veel korte files in de regio. Ik geef een overzicht van de langste files op dit moment. Bijvoorbeeld op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer staat zo'n 11 kilometer file... en hierdoor heb je ruim 15 minuten vertraging. Ook staat het vast op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Den Haag en Rotterdam... dan kun je bij knooppunt de Nieuwe Meer ruim 10 minuten vertraging verwachten. Verder ook file op de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Wormerveer en de aansluiting met de A9 ruim 15 minuten vertraging. En rijd je op de A27 van Utrecht naar Almere... dan heb je tussen Beeldhoven en Huizen zo'n 10 minuten vertraging. Verder staat het ook vast op de A2 Amsterdam richting Utrecht...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 Op de Veluwe worden boerenbedrijven opgekocht door grote agrarische bedrijven. Dat zou voor veel boeren aantrekkelijker zijn dan zich laten uitkopen door de overheid. Het Israëlische leger heeft veel schade aangericht met zware luchtaanvallen op zuidelijke voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daar zitten veel Hezbollah-aanhangers. Het hoofd van de Anglikaanse kerk, de Britse aartsbisschop Welby, stapte op vanwege een misbruiksschandaal. Onlangs bleek dat hij al jaren op de hoogte was van het misbruik dat werd gepleegd door een inmiddels overleden begeleider van zomerkampen.